Drie uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Justitie in Groot-Brittannië onderzoekt of de verdachten van de terreuraanslag in Londen... een band hebben met Nigeria. Dat zeggen anonieme bronnen tegen persbureau Reuters. Twee mannen reden gisteren bij een kazerne een voetganger aan, vermoedelijk een militair. Daarna doden ze het slachtoffer met een hakbijl en een mes. De twee verdachten zijn bij hun arrestatie neergeschoten en liggen in het ziekenhuis. Na de aanslag verzamelden zich nabij de plek van de moord... zo'n 100 leden van de anti-migrantengroepering English Defence League... die de oproerpolitie met flessen bekogelden. Elders in Groot-Brittannië arresteerde de politie twee mensen... in verband met pogingen om aanslagen te plegen op moskeeën. Tamerlan Tsarnaev, de doodgeschoten verdachte van de aanslag op de Boston Marathon... zou in 2011 een drievoudige moord hebben gepleegd. Dat zou zijn toenmalige handlanger, de 27-jarige Ibrahim Todachev, hebben bekend. Dat melden Amerikaanse media. Todachev werd vanmiddag op, door de Amerikaanse federale politie FBI doodgeschoten tijdens een verhoor. Nadat hij plotseling geweld zou hebben gebruikt. Todachev kende Tsarnaev uit de buurt in Boston waar ze woonde. De aanleiding voor de drievoudige moord zou volgens rechercheurs drugs, drugs gerelateerd zijn. De situatie van kinderen in het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk... voldoet niet aan het internationaal verdrag voor de rechten van het kind. Het gaat om de leefomstandigheden van kinderen op alle zes eilanden. Dat concludeert UNICEF na twee jaar onderzoek. Het is voor het eerst dat de leefsituatie van de 90.000 kinderen is onderzocht. De kindersterfte is weliswaar laag en kinderen volgen basisonderwijs... maar geweld binnen het gezin, gezonde voeding en een veilige woonplek zijn niet vanzelfsprekend. De politie doet onderzoek naar de inhoud van een koffer... in het dorpje Weteringbrug in Haarlemmermeer. Vissers zagen de koffer in het water drijven. De brandweer heeft hem eruit gehaald. De inhoud wordt onderzocht door de forensische opsporingsdienst... maar wat erin zit wil de politie niet zeggen. De vindplaats is afgezet met de zwarte schermen. Morgen gaat het onderzoek verder. Het weer in de loop van de nacht vanuit het westen uit opnieuw buien. Overdag ook af en toe zon, maar het is wel fris, 9 tot 12 graden.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 I want you to know I wouldn't go until you told me, honey, why I love you so. If I could be with you one hour tonight. I was free to do the things I might do. I'm telling you, I wouldn't be blue if I could be with you. die hebben natuurlijk meteen herkend. Die was van eh, Louis Armstrong aan de piano Earl Hines. En dat was dan ook de leider van het combo, dat wordt maar eens te gebruiken, het combo dat je hoorde. Eh, Louis Armstrong en Earl Hines in de song If I Could Be With You, One Hour Tonight. Uit 1930 trouwens geloof niet dat ik sauer heb. Deze uitzending van De Nacht Klinkt Anders hier bij de Varo op Radio 1. Maar mocht het zo zijn, dan zal ik het jaartal eervol vermelden. Goedenacht allemaal. Tweede uur van De Nacht Klinkt Anders eh, met daarin... Het laatste half uur aandacht voor de sterfgevallen van de afgelopen week. Want dat waren er nogal wat. Mensen uit de wereld van de muziek die het tijdelijke voor het eeuwige inwisselden. En verder eh, ook nog een eigen opname. Had je juist een stokoude opname. Dit is een spiksplinternieuwe opname. Die werd namelijk eerder gisteren gemaakt. Nog geen 48 uur geleden in de studios van 3FM. Bij het ochtendprogramma van Giel. Daar een optreden van Tom O'Dell. Hij komt naar Pinkpop toe.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 die je dan hoorde met Another Love. En dat zal ongetwijfeld ook weer klinken in... Eh, Landgraaf, want hij zal optreden op Pinkpop. Deze Tom O'Dell, en de opname die hoorde... die werd eh, eerder gisterochtend gemaakt bij het ochtendprogramma van uh, Giel. Tom O'Dell en Another Love. De Rolling Stones die gaan dus optreden op dat Glastonbury Festival. Het is al eh, maanden geleden aangekondigd, maar bijzonder is ook dat Mick Jagger daar iets meer gaat doen dan alleen maar optreden. Hij slaat zijn tent op. Wordt wel een bijzondere tent. Het wordt een zogenaamde jort grote tent in uh, Nepalese en Mongolese nomaden ook bivakeren. Eh, nou, er zal wel een hoop beveiliging omheen staan. Ik kan me niet voorstellen dat hij eh, daar ongedwongen op het Glastonbury-terrein zal rondlopen. Maar in ieder geval, de plan heeft hij wel om verder te gaan genieten van het Glastonbury Festival. Ik laat je in ieder geval genieten van een andere live-opname van de Rolling Stones. Die werd gemaakt tijdens de opname van de film Shine a Light. We're going to do a song uh, that was written... I don't know if it was actually written by Muddy Waters, but I first heard it done by Muddy Waters, and it's called Champagne and Reefer. And Buddy Guy is going to help us out. thirsty. Give me a refill when I wanna get high. risk. Well, every time I get high, I want to lay down on my baby's breast. Well, you know she hugs. documentaire die in 2008 werd gedaan door regisseur Martin Scorsese. Ik bedoel, maar... Buddy Guy, dus. En eh, in die film Shine a Light zag je dan een optreden van de Rolling Stones... met een aantal gastoptredens. En een van die gasten, dat was dan Buddy Guy... in het nummer Champagne and Reefer.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 How Sweet It Is To Be Loved By You. En die werd voorafgaan door een eh, nieuwe soulartiest, terwijl de man ook al aardig op leeftijd is. Hij begint eh, op zijn oude dag aan een fantastische carrière. Charles Bradley met You Put The Flame On It. Marvin Gaye, dat was dan Motown Sound. uit Detroit. Dit komt Detroit. Mitch Ryder and the Detroit Wheels. van Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Twee composities in één. Devil with a Blue Dress on en Good Golly Miss Molly... werden verweven tot één fraai geheel. Een groot hit in de jaren 60 voor deze Mitch Ryder en de Detroit Wheels. Laatste liedje over Detroit, Detroit City. Ik had kunnen kiezen voor Tom Jones... maar deze heeft mijn voorkeur. I wanna go I wanna go home. Oh, oh how I want to go home. Last night I went to sleep in Detroit City. I dreamed about those cotton fields sisters and brothers, and I dream. go back to those ones that love me, those ones that are waiting. Tom Jones heeft dat ook ooit opgenomen. Dat was in een periode dat hij, laat ik het voorzichtig zeggen... niet zijn fraaiste plaat heeft opgenomen. Funny Familiar, Forgotten Feelings, Delilah. Nou, die periode, <laughs> dat is voor mij een zwarte bladzijde in zijn carrière. Eh, de laatste tijd heeft, de laatste jaar, heeft wel hele fraaie dingen gedaan, Tom Jones. Maar Tom Jones heeft dan in, eh, eind van de jaren 60 ook dat Detroit City opgenomen. Is van origine een liedje van eh, Billy Grammer. Heeft het ooit opgenomen als, als I Wanna Go Home. Maar de grote hit is geweest voor Bobby Bear, een countryman. Maar niet een soulversie horen. Solomon Burke die deze keer zong dat Detroit City. Aandacht voor uh, eh, Ellen O'Day, die eh, afgelopen weken zo verleden. Hij is de componist geweest van dit liedje van Helen Reddy. You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, ain't you, baby? others appear in your room each night and they whirl you across the floor. But they always say, When he walks in a room, he feels confused like he walked into a play. And the music's so loud, it spins him around till his soul has lost its way. And as she turns the volume a boy disappeared and everyone thinks he died. Except a crazy girl with a secret lover who keeps her satisfied. It's so nice to be insane. No one asks you to explain. Radio Helen Reddy, eh, Australische zangeres, heeft hier een eh, behoorlijk pittige en grote hit mee gehad met het nummer Angie Baby. In 1974 stond ze daarmee in diverse hitparades. Het nummer werd geschreven door Ellen O'D. Ellen O'D, die afgelopen vrijdag is overleden. En de man die heeft ook nog een paar andere successen geschreven. Zo eentje jaren 70, maar begin jaren 80. Toen besloot hij om zijn eh, werkterrein te gaan verleggen. Hij stopte met het schrijven van uh, popsongs en ging muziek schrijven voor tv-series. Ook een lucratieve bezigheid. Want zo schreef hij onder andere de muziek voor de serie The Muppet Babies... En ook voor een aantal eh, series die werden uitgezonden op eh, National Geographic, het televisiestation. Maar Eleanor O'D die heeft ook zelf nog eens een keer een plaat gemaakt. Als componist, maar ook als zanger. In 1977 bijvoorbeeld, toen scoorde hij hiermee. Undercover Angel. Dat was toen zijn hit. Undercover Angel. En zo hoorde je dan de stem van Ellen O'D. die afgelopen vrijdag is overleden. En hij overleed aan de gevolgen van eh, een hersentumor. Hij was al een half jaar ziek en eh, hij is uiteindelijk 72 jaar geworden, deze Ellen O'D. Goed, dan eh, de volgende gast die we gaan herdenken. Dan heb ik te maken met Ray Manswick, 74 jaar oud is hij geworden. Hij is al eh, uitgebreid herdacht afgelopen maandag... want toen werd zijn eh, overlijden bekend. En... Eh, ik laat je nu iets van hem horen waarbij je niet de stem van Jim Morrison hoort. Want na het overlijden van Jim Morrison hebben de Doors zonder Jim nog twee albums gemaakt. No Other Voices. Dat was een van die albums en er stond dit nummer op. De zang die hoorde is van Ray Manswick. Jim Krieger, die zingt ook. Jimi de toetsenist van The Doors... die dan afgelopen maandag is overleden op... Eh, <laughs> ik wil nog een of ander geluidje. Die in ieder geval afgelopen maandag is overleden op 74-jarige leeftijd... in een eh, ziekenhuis in Duitsland... En Dinsdagochtend toen stonden diverse radiostations stil bij zijn overlijden... en draaide veel muziek van de Doors met daarin de zang van Jim Morrison. Maar het belangrijke van Ray Manswick is dat hij natuurlijk ook de toetsenist is geweest van The Doors. En hij was heel handig erin, want hij kon met zijn linkerhand uh, bas spelen op, het, eh, op een toetsinstrument. En met eh, de andere hand speelde hij dan het orgeltje. En zo werd het geluid van de Doors zeer herkenbaar. Niet alleen door de stem van Jim Morrison... maar ook door het toetsenspel van Ray Manzarek. 74 jaar oud geworden en hier was hij dan de zanger... een van de zangers in het nummer Ships with Sails... van de LP Other Voices, The Doors dus. Dan een Nederlander die is overleden. Hij was in de jaren 60 bekend als uh, de rechterhand van Barry Tax. Daaruit gingen we maken van liedjes. Hij maakte onderdeel uit van de Outsiders. Gitarist was hij. Hij schreef doorgaans de muziek... terwijl Wally Tax zorgde voor de teksten. Ronnie Splinter. Just keep on trying And you'll succeed in breaking my heart Just you keep on lying, and you'll succeed in tearing it apart. Just you keep on, yeah, keep on trying, and you've got me, you've got me crying. My resistance is no laughter, cause I love you, don't you know that? Just you keep on down and out, I'll be crying before you Yeah. Just you keep on trying. It won't take time to make me lose my mind. Just you keep on lying. I believe every word because you made me blind. Just you keep on, keep on, keep on trying. And you've got me, you got, got me crying. My existence is long after, cause I love you, don't you know, don't know. Just you keep on running. It's slow now, cause I love you. Now don't you know now, you don't know how much I care. Cause you keep on around with every man, every man you know now. And you've got me down and out. I'll be crying before. de Outsiders 1966. De zang van Wally Tax, de tekst van Wally Tax. Maar vooral de muziek die geschreven werd door Ronnie Splinter... afgelopen zondag op 64-jarige leeftijd overleden. En zijn gitaarspel was ook te horen in deze opname van de Outsiders. De Outsiders, die destijds ook nog eens een keer... het voorprogramma van de Rolling Stones mochten doen. Maar fans van die Nederlandse Outsiders, die vonden Wally en de zijne toch beter dan Mick Jagger en de zijne. Nog één sterfgeval en dan gaat over bassist Trevor Boulder... die in de jaren 70 eh, actief was bij bands als Uriah Heep en Wishbone Ash. Maar hij speelde ook samen met David Bowie. Starman van David Bowie... met daar op het basspel van Trevor Bolden... die eerder gisteren overleed op 62-jarige leeftijd. Recentelijk eh, was hij nog actief bij Uriah Heep. Die zouden een uh, eh, reunietournee gaan maken. Daar wilde hij graag bij zijn. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. 62 jaar oud is die geworden... David Bowie heeft ondertussen zijn medeleven betuigd met de volgende woorden. Trevor was een geweldige muzikant en een grote inspiratiebron voor elke band waarmee hij samengewerkt heeft. Maar in de eerste plaats was hij een verschrikkelijk goed mens. Al is dus Bowie. Trevor Bolden, 62 jaar oud geworden. van de vrije stukken te vinden op het album Last Resistance. En dat is de jongste LP, dan wel CD van Wende Snijders. En meer van haar kan je horen als je luistert naar Speakers met Koppen aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 op Radio 2. Maar je kan haar ook zien als je gaat naar Café de Florin in Utrecht. Want daar zal dat optreden en de radio-uitzending plaatsvinden. En bovendien sinds kort kan je ook via de webcam en de website van Radio 2. Kijken naar speakers met Koppen En dan zie je Wende Snijders ook die daar optreedt. Dit is uit 1928, Argentinië. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percanta que has hecho de mi pobre corazón. Al cotorro abandonado, ya ni el sol de la mañana asoma por la verdad como cuando estaba vos. Y aquel perrito compañero que por tu ausencia no comía, al verme solo el otro día también me dejó. Si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño que tuve para ti. Quién sabe si supiera que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.